Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Amsterdam-Zuidoost is aan het begin van de avond in een woning... een jongen van 16 jaar doodgeschoten. De politie en hulpdiensten waren gealarmeerd. Onder meer ambulances en een traumahelikopter waren aanwezig. Maar het slachtoffer is aan zijn verwondingen overleden. Binnenkort zijn in Frankrijk restaurants, culturele instellingen en vervoer over lange afstanden, zoals binnenlandse vluchten, alleen nog toegankelijk voor gevaccineerden en mensen die genezen zijn van corona. Het parlement heeft daar met grote meerderheid mee ingestemd. Tot nu toe was een bewijs van vaccinatie, genezing of een negatieve coronatest voldoende. Verwacht wordt dat de nieuwe wet over de pas sanitaire de komende dagen van kracht wordt. Voor een geldige pas moeten mensen ook een boosterprik hebben gehad. Vandaag gingen ruim 50.000 mensen in Frankrijk de straat op... om te protesteren tegen de nieuwe wet en andere coronamaatregelen. In het land is het aantal besmettingen de afgelopen weken snel gestegen... en de ziekenhuizen komen steeds verder onder druk te staan. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil van minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra weten... hoe het zit met de veiligheidsrisico's voor Nederlanders in Oekraïne. En of er voorbereidingen worden getroffen voor een evacuatie. De militaire dreiging van Rusland tegen Oekraïne wordt steeds ernstiger, zegt de fractie. En de Verenigde Staten adviseren daarom al om alle reizen naar Oekraïne te heroverwegen. De VVD wil dat het Nederlandse reisadvies ook wordt aangescherpt. Rusland heeft zo'n 100.000 zwaar bewapende militairen aan de grens met Oekraïne samengetrokken en zin speelt op oorlog. Besprekingen de afgelopen week met de VS en de NAVO hebben niets opgeleverd.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 Welkom bij Peaceful Radio Show 1473. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit unieke New Age muziekprogramma. Hoe krijg ik het uit mijn mond? Lisa Prasman, zij speelt piano en dat doet zij eh, via het album Quiet Goodbye... En de track waar we naar gaan luisteren is Painting Water. Daarna François Couture met eh, drie sonatas en een suite. Dat klinkt erg klassiek en dat zal het dan ook wel zijn. En François, dat is een Canadees en die heeft een eigen uh, label, Bochai.com. En daar, eh, ja, daar kan je dat allemaal op terugvinden. Dan gaan we terug in de tijd met Gabriella en Sarva Anta... Eens even kijken. Frans Amati met La Source Sacrée. Het fantastische muziek. Prachtige albums van echt wel uh, nou, meer dan tien jaar geleden. En die komen allemaal langs in dit uh, New Age muziekprogramma. We sluiten af met De Nebulé Met het album Sukhavati. Um, ehm, ja, en dat kan je dan allemaal terugvinden op de, in ieder geval de playlist. En het programma natuurlijk op pizzoradio.nl. Ik wens je heel veel luisterplezier. peaceful radio. Please visit my website at christopherjamesmusic.net.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 kusa zima mzi madoda ayephila madoda bekusithiwa ngamaqwathi oyo ndiyabuza kulo mzi mna ayephila madoda kuthiwa ngamaqathi zenkosi la madoda zenkosi la madoda Hmm. Zinko ade hehehe zinkosi lamadoda zinkosi lamadodana ngamaqwathi Zinko ke nonke hamba zinkosi lamadoda zinkosi lamadoda ngamaqwathi ontswayiwane Zinko zinkosi Zinko zinkosi gama ngamaqwathi

vous amadoda ayephila amaxhego ngodikela zinkosi lamadoda zinkosi lamadoda kamaqathi niyayiva nani loo nto leyo zinkosi lamadoda zinkosi lamadoda kamaqathi hamba zinkosi lamadoda yo yo yo yo, Hayahahi Ramakwati Oh